Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny wordt vanmiddag uitgebreid onderzocht in het Berlijnse Charité-ziekenhuis. Daarna wordt meer bekendgemaakt over wat er met hem aan de hand is en hoe die verder behandeld wordt, zegt het Duitse ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van Navalny is zijn toestand nog altijd zorgelijk. De bekendste criticaster van president Poetin werd donderdag onwel in een vliegtuig. Volgens zijn medewerkers was hij vergiftigd. Russische artsen zeggen dat er geen sporen van vergif zijn gevonden... en dat Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening heeft. Bij de Canarische eilanden zijn 21 migranten verdronken. Tien anderen zijn door de kustwacht gered en aan land gebracht. De migranten komen uit Afrika en probeerden Europa te bereiken. De route via de Canarische eilanden wordt steeds vaker gebruikt... nu de grenzen bij de Spaanse enclaves in Marokko beter worden bewaakt. Tot nu toe kwamen dit jaar op de Canarische eilanden ruim 3000 vluchtelingen aan. Bijna zes keer zoveel als in heel 2019. Zuid-Korea neemt landelijke maatregelen om de opleving van het coronavirus een halt toe te roepen. Grote bijeenkomsten worden verboden, kerken gaan dicht en fans zijn niet meer welkom bij sportwedstrijden. De Zuid-Koreaanse minister van Volksgezondheid maakte de maatregelen bekend... na aanleiding van ruim 300 nieuwe besmettingsgevallen. Eerder deze week werden de maatregelen voor de hoofdstad Seoul al aangescherpt. En een café in Hoofddorp is gesloten omdat het zich niet aan de coronamaatregelen hield. Agenten zagen afgelopen nacht veel mensen in het café en op het terras. De bezoekers die stonden schouder aan schouder, zegt de politie. De burgemeester van Haarlemmermeer heeft op het café laten sluiten. De bezoekers werden aangesproken en verzocht te vertrekken. Iedereen gaf daar gehoor aan. Het weer nog, zon en stapelwolken, verder buien met kans op onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Ook morgen weer buien, dan 18 tot 23 graden. Maandag dan wordt het wisselvallig en ook iets kouder met temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 minuten extra reistijd heb je nodig momenteel op de A9.